Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad eist in een resolutie een onmiddellijk einde aan het geweld in Ivoorkust. Ook heeft de raad sancties ingesteld, waaronder een reisverbod voor president Bakbo en zijn financiële tegoeden bevroren. De Veiligheidsraad wil dat alle partijen in Ivoorkust het resultaat van de presidentsverkiezingen respecteren. Kandidaat Ouattara kreeg in november de meeste stemmen, maar Bakbo weigert op te stappen. Gisteren veroverde zijn aanhangers de hoofdstad Yamoussoukro. De Libische minister van Buitenlandse Zaken Moussa Koussa is uitgeweken naar Groot-Brittannië. Daar zei hij dat hij ontslag had genomen. Koussa vloog gistermiddag naar Londen vanuit Tunesië. Dinsdag was hij de grens overgestoken, maar wat hij in Tunesië heeft gedaan is niet bekend. Koussa was een van kolonel Gaddafi's vertrouwelingen. De minister zou zijn uitgeweken vanwege de aanvallen van de regeringstroepen op Libische burgers. Agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zijn in Libië actief om informatie te verzamelen voor luchtaanvallen. Dat schrijft de New York Times. De CIA-agenten moeten in kaart brengen waar de troepen van Gaddafi zich ophouden en waar bijvoorbeeld munitiedepots staan. Ook leggen ze volgens de krant contact met Libische opstandelingen om erachter te komen wie hun leiders zijn. Groot-Brittannië heeft een man uitgeleverd aan Nederland voor de moord van 16 jaar geleden op een Eindhovens meisje. Het is de stiefbroer van het slachtoffer. Het meisje, de 15-jarige Nicole van den Hurk, verdween in oktober 1995. Ze werd later doodgevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De stiefbroer zat in 1996 ook al even vast, maar hij kwam vrij wegens gebrek aan bewijs. De hoeveelheid radioactieve stoffen in het zeewater ter hoogte van de Japanse kerncentrale Fukushima is verder opgelopen. Volgens het Japanse atoomagentschap kan dat duiden op een lek. Gisteren zeiden de Japanse autoriteiten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, omdat mensen geen zeewater drinken. Het atoomagentschap vindt dat de regering moet overwegen om de evacuatiezone te vergroten. Het weer zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen. Vanmiddag vanuit het zuidwesten overal regen. Het is vrij zacht met 11 graden op de Wadden en 17 in Limburg.